Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland heeft niet alleen de verkiezingen in de VS geprobeerd te beïnvloeden... maar ook die in andere landen. Dat heeft de chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten gezegd... op een hoorzitting van het congres. Volgens James Clapper hebben Russische hackers het ook voorzien... op de aanstaande verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Maar die landen zijn zich daar wel van bewust, zei hij. Volkswagen betaalt ruim 4 miljard dollar om vervolging in Amerika voor het dieselschandaal af te kopen. De regeling geldt voor het bedrijf, maar niet voor individuele medewerkers. Eerder deze week werd nog een manager van Volkswagen in de VS aangehouden. Juist vandaag werd bekend dat de verkoop van Volkswagens, ondanks het schandaal met de Schumel-software, wereldwijd is gestegen met bijna 4 procent. Amsterdam krijgt een brug over het ei. Het stadsbestuur wil op die manier de drukte op de veerponten aanpakken. De fiets- en voetgangersbrug komt ten oosten van het Centraal Station vanaf het Java-eiland naar Amsterdam-Noord. Er komt een klep in die open en dicht kan, zodat schepen met een hoge mast door kunnen varen. Een plan voor een tweede brug over het ei gaat voorlopig in de ijskast. Totdat de nieuwe brug klaar is, gaat Amsterdam het aantal ponten dat heen en weer vaart fors uitbreiden. De eigenaar van een Marokkaanse bakkerij in Gent heeft twee medewerkers die een koolmonoxidevergiftiging opliepen in een busje geladen en bewusteloos achtergelaten op een parkeerplaats in de buurt. Dat was te zien op camerabeelden. De twee die zwart in de bakkerij werkten zijn vermoedelijk onwel geworden door een kapotte oven. De eigenaar heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Hij zit nog vast voor verhoor. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het in het binnenland af naar 2 graden en kan er mist ontstaan. Morgenochtend enige tijd regen en vooral in het noorden veel wind. In de middag klaart het op en vanaf donderdag wordt het kouder en neemt de kans op winterse neerslag toe.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 straight around my finger. Oh, what a world and what a life. Oh, what a world and what a life. What a world and what a life. Cause I'm in love. He's in love, he's in love. Yes, I'm in love.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 She's anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting from a tree. And the fireman rushes in. ashes hit the big times in the USA. to me. Come back to me. Ja, de Brian G.